Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn, de treinen rijden nog wel. Eigenlijk zouden er vanavond in Belarus gesprekken zijn tussen Rusland en Oekraïne, zegt correspondent Iris de Graaf. De Russische delegatie zou op dit moment daar al zijn en de Oekraïnse delegatie is onderweg, volgens Russische bronnen in elk geval. En volgens Rusland staat er voor morgen op de agenda dat ze het zullen hebben over een mogelijke wapenstilstand. Dat is nog niet eh, vanuit de Oekraïnse kant bevestigd, want Oekraïne blijft volhouden dat ze daar pas over kunnen en willen praten als die Russische bombardementen stoppen. De gesprekken zijn nu verplaatst naar morgen. In verschillende steden in Nederland staan mensen klaar om de Oekraïners een handje te helpen. Zo zamelen deze studenten uit Utrecht spullen in. Ik heb eh, kussens, eh, dekens en eh, ja, warme sokken. Onze kast was vol met tubus extra tandpasta. Ik had toevallig nog nieuwe handdoeken liggen en dat soort dingen. Dat ligt in mijn huis, maar ik heb het niet zo hard nodig als sommige andere mensen. Ook in Amsterdam helpen mensen mee om de vluchtelingen een veilig onderdak te bieden. Je kunt zo weinig. We kunnen niet naar Oekraïne rijden of naar Polen om daar iets te gaan doen. Dit kunnen we wel. Eh, we hebben de ruimte, we kunnen zorgen voor verzorging, eh, een douche, een toilet, voeding. Eigenlijk alles, eh, alle basisbenodigdheden die mensen nodig hebben. Stichting Vluchtelingenwerk heeft vandaag een website gelanceerd waar je terecht kan als je ook iets wil bijdragen. H&M en kleding meer verkopen in Rusland doen ze vanwege de oorlog. Ook andere merken die onder het bedrijf vallen zoals Kos en Arket zullen voorlopig niet meer verkrijgbaar zijn in Rusland. Eerder besloot Nike geen bestellingen meer naar Rusland te verzenden. De set van de Netflix-serie Lupin is overvallen. Dat gebeurde in de buurt van Parijs, waar ze aan het filmen waren voor de serie. Zo'n 20 mensen gooiden zwaar vuurwerk en bestormden daarna de set met bedekte gezichten.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 via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. Let me be your hero. U luistert naar Fred Heij met The Sea of Love. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back?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 Met hij met The Sea of Love. my wish you could die Met nu de Sea of Love. radio? Dat kan, want ook in dit uur is het jouw muziek, jouw keuze. Laat Fred het weten via zandvoortradio@gmail.com. tot 12.